Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres heeft Michael Cohen... de oud-advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump... hem een racist, een oplichter een bedrieger genoemd. Volgens Cohen wist Trump dat zijn team tijdens de verkiezingscampagne in gesprek was met Wikileaks om e-mails van de democraten te lekken. Die moesten de campagne van Hillary Clinton beschadigen. Trump ontkent. Cohen werd eerder veroordeeld tot drie jaar cel. Hij bekende dat hij tijdens de presidentscampagne zwijgeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels en aan een ex-Playboy-model. Die zeiden dat ze met Trump een relatie hadden gehad. De Oostenrijkse politie heeft in Zeeveld vijf atleten aangehouden... in een onderzoek naar een wereldwijd opererend dopingnetwerk. In Zeeveld worden nu de wereldkampioenschappen Noordse nummers gehouden. Dat is langlaufen, schanspringen en combinatie. Van de aangehouden skiers zijn er twee afkomstig uit Oostenrijk... twee uit Estland en één uit Kazachstan. Ook in Duitsland werden twee personen opgepakt, onder wie een sportarts. De Oostenrijkse politie onderzoekt een criminele organisatie uit Duitsland... die zich al jarenlang zou bezighouden met bloeddoping rond nationaal en internationale wedstrijden. Sportwinkelketen Decathlon brengt voorlopig in Frankrijk geen sportieve hoofddoek voor moslima's in de verkoop. En dat is vanwege ernstige bedreigingen. Eerder hadden Franse politici al afkeurend gereageerd op het voornemen om zo'n hoofddoek in de collectie op te nemen. Ze vinden dat zo'n kledingstuk niet thuis hoort in Frankrijk. Sommige partijen riepen op tot een boycott. En om 1 uur was het in de beeld 16,8 graden. Daarmee is het officieel de warmste 27 februari sinds het begin van de meting. Dat was in 1901. Het vorige record dateert uit 2003. Toen lag de temperatuur een halve graad lager. Het is het vierde record van dit jaar. 16, 25 en 26 februari waren ook recordtemperaturen. Het weer, het is dus zonnig en de temperatuur ligt tussen lokaal 11 en eh, hier en daar zelfs 20 graden. Morgen meer bewolking, later wat regen in het uiterste noorden mogelijk. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is vooral vertraging op de A2 Amsterdam-Den Bosch... een kwartier tussen Breukelen en Utrecht... en op de N203 Alkmaar-Amsterdam...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 Oh, shit. Blow the brains out the coop. Polly on the top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice. Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict addict for the lifestyle in the paddock.